Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zit een man vast voor het plannen van een aanslag op een priklocatie. De man van 37 wilde een vuurwerkbom laten ontploffen bij de vaccinatielocatie in Den Helder. Het OM ziet dat als het voorbereiden van een terreuraanslag. Hij wordt ervan eh, verdacht eh, voorbereidingshandelingen te hebben getroffen voor een eh, teweegbrengen van een ontploffing eh, dan wel eh, het teweegbrengen van een brandstichting. Eh, en dat dan met een terroristisch oogmerk. De verdachte is een paar weken geleden al opgepakt. Het is niet bekend hoe ver die al was met zijn plannen. Waarschijnlijk horen we vanavond of er weer geprikt gaat worden met AstraZeneca in ons land of niet. De Volkskrant heeft al mensen gesproken uit de Gezondheidsraad die met het advies daarover komt. En waarschijnlijk mogen er voorlopig alleen mensen van ouder dan 60 mee geprikt worden. Omdat er heel soms ernstige bijwerkingen zijn en mensen problemen krijgen met de stolling van hun bloed. Bij huiszoekingen in en rond Antwerpen zijn vanmorgen 12 mannen opgepakt. Die worden verdacht van granaataanslagen en brandstichtingen in het Antwerpse drugsmilieu. Ook zouden ze havenmedewerkers hebben bedreigd. De verdachten kwamen in beeld nadat de politie de berichtendienst voor criminelen Sky had gekraakt. Leden van de surfclub in Wassenaar zijn in tranen. Hun clubhuis op het strand brandde gisteravond af en de voorzitter nam vandaag de schade op. Ja, het neergeslagen. Ja. <laughs> ja, daar ga ik al. En even een diepe zucht. Dus uh, kijk een vol uh, verwachting uit naar het nieuwe jaar. Zet je hem neer. Mag er niks open vanwege corona. Hoor je gisteravond dat misschien de maatregelen versoepeld worden. En op dat moment eh, vliegt de, de hele zooi in de fik. De brandweer denkt niet dat ze erachter gaan komen of het vuur is aangestoken. De gemeente bekijkt hoe ze kunnen zorgen voor een nieuw clubgebouw en daar is de surfclub blij mee. We hebben hier hulp bij nodig, dit kunnen we niet alleen zeg maar. We zijn maar een kleine vereniging met eh, weinig middelen, dus eh, ja, de schouders eronder uithuilen en opbouwen.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 De A9 van Diemen naar Amstelveen is dicht bij de Tunnel, want daar is een ongeluk gebeurd. Vanaf knooppunt Diemen kun je het beste de A10 nemen... En verder is er ook een tunnelbuis van de Koentunnel dicht op de A10 richting Den Haag.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 Alle bijna 1400 afspraken voor alle leeftijdsgroepen worden afgezegd. Het ministerie wacht op een spoedadvies van de Gezondheidsraad. De regering van Noord-Ierland is bij elkaar voor spoedoverleg... vanwege de rellen in Belfast van de afgelopen dagen. Afgelopen nacht bekogelden pro-Britse brelschoppers de politie met stenen... en staken auto's in brand. En voor dit weekend zijn al meer dan 10.000 sneltestafspraken gemaakt... op testenvoortoegang.nl. Wijnal. Die heeft gereserveerd en negatief test mag bij wijze van proef bijvoorbeeld naar de Keukenhof of een museum. Het weer, af en toe zon en een graad of 9. Vooral aan zee waait het nu stevig. Morgen grotendeels bewolkt en maximaal 13 graden. I tell you when it feels right I choose the darkness over the day I saw the day all through plenty, her and all her guineas.